Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruikaffaire bij ProDemos. Het Haagse instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof... en de organisatie achter de stemwijzer. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen... bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren. Dat hebben betrokkenen verteld aan de NOS. De partijen in de Kamer vinden het ongepast dat ProDemos... de misbruikzaak binnen kamers wilde houden... en vragen zich af of het instituut juist heeft gehandeld. De slachtoffers stapten naar de NOS omdat ze ontevreden tevreden waren over de afwikkeling van de zaak. De vroegere politiek leider van Catalonië, Puigdemont, mag niet meedoen aan de Europese verkiezingen. Puigdemont is naar België gevlucht om te ontkomen aan vervolging voor het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Omdat hij niet als Spaans staatsburger geregistreerd staat in België, is hij door de Spaanse kiescommissie uitgesloten van deelname aan de Europese verkiezingen. Er is een video verschenen met de leider van terreurgroep IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Als hij dat echt is, zou het voor het eerst in vijf jaar zijn dat er beeld van hem verschijnt. Het laatste IS-bolwerk, Baghouz in Syrië, viel vorige maand. De man in de video zegt dat IS wraak zal nemen voor de strijders die werden gedood en gevangen genomen. Twee mannen uit Venlo en hun vader zijn veroordeeld voor de mishandeling van leden van een ander gezin. Ze sloegen met knuppels hun moeder en haar twee zoons in elkaar. De drie dachten dat een van de slachtoffers iets te maken had met een inbraak bij familieleden. Volgens de rechtbank werden de jongens bijna doodgeslagen. De vader is veroordeeld tot vier jaar. Zijn zoons kregen gevangenisstraffen van zes en zeven jaar. Het weer bewolkt met in het oosten en noordoosten kans op mondregen. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst grijs. Smiddags steeds vaker zon bij een graad of 17. In het noordwesten bewolkt bij zo'n 13 graden.